Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de auto die misdaadjournalist John van de Heuvel achtervolgde... zijn meerdere telefoons en een bivakmuts gevonden. Dat heeft van de Heuvel gezegd in RTL Boulevard. Een van de telefoons zou een cryptotelefoon zijn... die criminelen vaak gebruiken om beveiligde berichten te versturen. Dat bewijst allemaal nog niets, maar volgens Van de Heuvel wijst het er wel op... dat de verdachte niet zomaar een voorbijganger was... De man, een 36-jarige Utrechter, zit vast op verdenking van het voorbereiden van een ernstig misdrijf. Maar wat precies is niet bekendgemaakt. In Brazilië zijn zeven doden gevallen toen een hoge klif afbrak. Dat gebeurde bij een stuwmeer in de deelstaat Minas Gerais. De rotspartij kwam terecht op twee bootjes waarin toeristen zaten en veroorzaakte een vloedgolf. Beelden daarvan gaan rond op sociale media. Mogelijk was de klif verzwakt doordat het in het oosten van Brazilië veel heeft geregend. Naast zeven doden zijn er tientallen gewonden van wie er negen ernstig letsel hebben. Het aantal vermisten is bijgesteld van 20 naar 3. In Spaarndam bij Haarlem heeft de politie voorkomen dat er een feest zou worden gehouden op een boot... na aankondigingen op sociale media. Agenten vonden gisteravond een sloep waarmee bezoekers naar de partyboot zouden worden gebracht. Die voer op een zijtak van het Noordzeekanaal. Aan boord waren vele fusten bier en 82 liter lachgas. De 19 mensen die op de boot waren hebben allemaal een bekeuring gekregen. Evenementen zijn verboden vanwege corona. Snowboarder Nick van der Velde heeft een kleine maand voor de Olympische Winterspelen een topprestatie geleverd. Hij werd bij de Wereldbeker in Californië tweede op het onderdeel slopestyle, zijn beste resultaat ooit. De 21-jarige van der Velde had zich eerder al gekwalificeerd voor deelname aan de Spelen. Het weer. De regen trekt steeds meer naar het oosten weg.